Als belangrijkste indicatie dat het weer fout gaat... worden in elk geval drie cijfers in de gaten gehouden. IC-opnames, ziekenhuisopnames en het reproductiegetal. Als er dagelijks gemiddeld, gemiddeld 10 IC-opnames zijn... of gemiddeld 40 ziekenhuisopnames... is de grens bereikt en moeten er maatregelen worden genomen. De Tweede Kamer krijgt vanochtend weer een update van het RIVM en andere organisaties over de stand van zaken rond het coronavirus. Vanmiddag is er een Kamerdebat over de coronacrisis. Daar wordt waarschijnlijk ook de drukke antiracisme demonstraties in Rotterdam en Amsterdam besproken. Veel fractievoorzitters laten het debat over aan de zorgspecialist in de fractie. De antiracismeprotesten in de VS zijn afgelopen nacht redelijk vreedzaam verlopen. Er waren enkele arrestaties, maar de politie greep verder niet in. Wel negeerden demonstranten in New York en Washington de avondklok. Er waren geen meldingen van plunderingen en rellen. In sommige steden in Californië is besloten het uitgaansverbod later in te laten gaan of helemaal te schrappen. In New York werden twee agenten aangevallen, maar het is niet zeker of dat iets met de protesten te maken heeft. Een ruime meerderheid van de gemeenteraad van Weert heeft gisteravond het vertrouwen opgezegd in burgemeester Jos Heijmans. Hij zou niet zorgvuldig zijn geweest met de verdeling van subsidies. De burgemeester meldde zich vorige maand ziek en zei dat hij niet meer terug wilde komen. Het weer, veel bewolking en wat regen. Vooral aan de kust veel wind en het wordt 13 tot 18 graden. Morgen buien met kans op onweer en een graad of 15. Ook in het weekeinde wisselvallig. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat één file in de regio, maar die veroorzaakt niet al te veel vertraging. Op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen vijf minuten oponthoud... voor het verkeer tussen Beverwijk-Oost en knooppunt Rottepolderplein.